Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Kamerleden maken zich zorgen over de komst van drie fundamentalistische imams naar een bijeenkomst in een moskee in Rijswijk. De drie zijn aanhangers van de salafistische islam, die bekend staat als zeer orthodox. CDA en D66 willen van minister Ascher van Integratie weten of hij iets gaat doen tegen hun komst. De VVD wil dat het evenement in Rijswijk wordt afgelast vanwege het risico voor de openbare orde en veiligheid. Kamerlid Asmani zegt dat haatpredikers in Nederland geen podium moeten krijgen. De Universiteit van Amsterdam eist dat de studenten die sinds vrijdag het Bungehuis bezet houden... uiterlijk morgen om 12 uur zijn vertrokken. Doen ze dat niet, dan volgt er een kort geding en mogelijk een ontruiming. Volgens de UvA dupeert een kleine groep het onderwijs en onderzoek. Het Bungehuis is een gebouw van de faculteit Geesteswetenschappen. De tientallen bezetters eisen meer democratie en transparantie op de universiteit. Het onderzoek naar het declaratiegedrag van VVD-Kamerlid Mark Verheijen is binnen twee weken klaar, zegt de partij. Verheijen kwam vorige week onder vuur te liggen door een publicatie in NRC Handelsblad. Toen hij gedeputeerde was in Limburg zou hij duizenden euro's ten onrechte hebben gedeclareerd. Franse politie heeft vijf verdachten opgepakt voor de grafschenners op een Joodse begraafplaats in de Elzas. Het zijn vijf minderjarige jongens, melden Franse media. Ze zouden 15 tot 17 jaar zijn en komen uit de regio. Op de begraafplaats werden 250 Joodse graven vernield. De jongste verdachte ging naar de politie toen bleek tot hoeveel ophef de vernieling leidde. Hij vertelde wie er nog meer bij waren betrokken en zegt dat ze niet wisten dat het een Joodse begraafplaats was. Het weer, in het westen langzaam toenemende bewolking. In de oostelijke helft van het land lichte vorst en mogelijke mistbank. Morgen wolkenvelden en wat lichte regen. In de loop van de middag vanuit het noordwesten weer zon en een matige noordelijke wind.